Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse gemeenten maken zich zorgen over de asielplannen van het aankomende kabinet. Dat wordt een streng asielbeleid. Zo krijgen statushouders, asielzoekers die in ons land mogen blijven... niet langer voorrang op een woning. Maar dat leidt alleen tot meer problemen, zegt de burgemeester van Alphen aan de Rijn. Op dit moment zitten zo'n 19.000 mensen, statushouders, op asielplekken. Als wij deze mensen niet meer met voorrang mogen huisvesten dan leidt dat tot eh, eh, heel veel extra druk op de asielplekken. Ze is bang dat mensen weer buiten moeten gaan slapen... want er komen elke week weer nieuwe asielzoekers ons land binnen. Gemeenten willen zo snel mogelijk afspraken maken met het toekomstige kabinet... om te voorkomen dat gemeenten straks met de gebakken peren zitten. De politie krijgt steeds meer meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agent om mensen op te lichten. Deze vrouw moest een lijstje doorgeven van waardevolle spullen in haar woning... omdat er in de, in de buurt veel werd ingebroken... maar dat telefoontje kwam van een nepagent. Haar zoon had het op tijd door en waarschuwde de echte politie... maar toch heeft het allemaal flinke indruk gemaakt, zegt, zegt ze bij RTV Noord. Ze zijn heel geraffineerd. Het begint dus al met het eerste gebelletje al dat ze melden... ik ben van de politie. En dan zo'n enorme schrik, dus dat je dan denkt van ja, het zal wel kloppen. Het heeft heel veel met me gedaan. Het is ehm, een stukje in het vertrouwen in de mens heeft me weggenomen. Je bent heel argwanend en oplettend. De politie zegt dat agenten nooit waardevolle spullen bij mensen thuis komen ophalen. En vanavond speelt Nederland in Berlijn tegen Oostenrijk. Er zijn weer veel Nederlanders met campers en tentjes afgereisd. Ook deze camping in Berlijn kleurt nu oranje. Supergezellig. Het is, eh, ja, het is echt eh, gewoon eh, met de jongens op pad. En je merkt dat je eigenlijk allemaal voor hetzelfde bent. Het begint al op de snelweg als je andere mensen tegenkomt met vlaggetjes die naar elkaar tuteren, naar elkaar zwaaien. En hier ook. We hebben er één groot gedeelte van gemaakt. Dus dan kijken we hier bij het campertje voor, kijken een voetbalwedstrijd. Biertje erbij en eh, hele slechte grappen maken. Nederland-Oostenrijk begint vanavond om 6 uur. Echt spannend is het niet, want Nederland is al geplaatst voor de achtste finale. En het weer nog, een prima zomerdag met veel zon. Vanmiddag zijn er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. Bij 23 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files weer wat korter. Wat nog wel opvalt is de A6 van Lelystad naar Muiden. Bij Almere heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Er is een rijstrook dicht. Je hebt ook een kwartiertijdverlies op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Almere en Huizen.